Haar zaak is nooit opgelost. En daarom werd afgelopen zomer stichting De Gouden Tip opgericht... door de inmiddels overleden misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Met een inzamelingsactie werd 1 miljoen euro opgehaald voor de tip die de zaak kan oplossen. Of die gouden oplossing bij de binnengekomen tip zit, is nog niet duidelijk. Bij een heftige brand in het Brabantse dorp Dongen is vanochtend iemand omgekomen. Een aantal anderen raakten gewond. In elk geval één van hen moest naar het ziekenhuis. Een paar bewoners zijn via het dak naar buiten gevlucht. Buren zeggen dat één bewoner niet zelf van het dak kon komen. Omdat de brandweer er toen nog niet was, hebben zij een ladder gepakt en die tegen de muur gezet. Daarmee kon de bewoner alsnog op tijd het huis uitkomen. Slaperige, slaperige gezichten in het centrum van Zevenaar vanochtend. Bewoners van tientallen huizen moesten vroeg hun bed uit... omdat er een Tweede Wereldoorlog bom moest worden weggehaald. Die bom werd afgelopen week gevonden bij werkzaamheden en is net vernietigd. Bij de voedselbank in Zeeland is een flinke stapel tandenborstels en tubetjes tandpasta rondgebracht. Is een actie van tandartsen en mondhygiënisten die willen dat ook deze kinderen met goede spullen hun tanden kunnen poetsen. En kom ook een keertje langs, zeggen ze. Schijnbaar is niet altijd bekend dat eh, kinderen eh, tot 18 jaar... dat die eigenlijk gratis naar een, naar een eh, tandarts of mondhygiënist kunnen gaan terwijl het soms toch wel heel hard nodig is. Het poetproject duurt een jaar en als het goed bevalt wordt het verlengd.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 freedom and I see an open door. The room is getting smaller and the walls are closing in. No one's leaving and nobody. shoes and pretty girls, boys and leather kiss girls and pearls. Hot damn, everybody, let's play. So they promised you a good job.